Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Heeft de president van Colombia laten weten via Twitter. De drie zijn volgens hem in goede gezondheid. Ze werden twee weken geleden in het noorden van Colombia ontvoerd... toen ze per schip onderweg waren om te spreken met de lokale bevolking. Bij verschillende universiteiten in Egypte zijn duizenden agenten bij elkaar, eh, studenten bij elkaar gekomen... om te protesteren tegen de vrijspraak van oud-president Mubarak. Zouden bij de universiteit in Egypte al aanvaringen zijn geweest met de politie... Mubarak werd gisteren vrijgesproken van medeplichtigheid in het doden van bijna 850 betogers tijdens de protesten en rellen in 2011. Volgens demonstranten zijn studenten inmiddels op weg naar het Tagierplein, dat in 2011 het middelpunt van de protesten was. In Zoeterwoude is de ruiming aan de gang van een pluimveebedrijf waar vogelgriep is aangetroffen. Het is het vijfde geval in twee weken tijd. Het bedrijf heeft geen buitenuitloop. Dat kan erop wijzen dat het virus met laarzen naar binnen is gelopen. Waar het virus vandaan komt is nog onduidelijk. Mogelijk wordt het verspreid door trekvogels, maar bewijzen daarvoor ontbreken. Ajax heeft verzuimd de leiding in de eredivisie over te nemen van PSV. De Amsterdammers verspeelden bij ADO Den Haag een voorsprong. Moesten genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Ajax kwam al na 8 minuten op 0-1 door Davy Klaassen. Maar in de slotfase bracht eredivisie-topscorer Michiel Kramer de thuisclub op gelijke hoogte. FC Twente verloor in eigen huis van FC Groningen 2-1. Pek Zwolle beëindigde de ongeslagen thuisreeks van Excelsior. De Zwollenaren wonnen op Woudenstein met 5-0. Het weer bewolkt en overwegend droog. Het is 2 tot 6 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs en daalt het kwik tot net iets boven nul. In een enkele opklaring is er kans op mist en lichte vorst. Dit was het NOS Journal. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Door een ongeluk staat er file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Bad 3 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Lunette 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Daardoor ook file op de A27 van Utrecht naar Gorkum voor knooppunt Lunette. Daar staat ook 2 kilometer. En op de A58 Bergen op Zoom Breda bij knooppunt Prinsenviel 3 kilometer.